Volgens de Italiaanse justitie is de verdachte een 49-jarige werkloze man uit de zuidelijke regio Calabrië. Hij vuurde acht kogels af. Twee agenten en een voorbijganger raakten gewond. De politie kon de man meteen oppakken. De schietpartij viel samen met de installatie van de nieuwe regering van premier Letta. Dat gebeurde op een kilometer afstand van de plek waar de schoten vielen. De toestand van de Algerijnse president Bouteflika gaat vooruit. De 76-jarige Bouteflika kreeg gistermiddag een lichte beroerte. Volgens de arts van het ziekenhuis in Parijs, waar de president vannacht naartoe is gebracht, is er geen blijvende schade aangericht. Bouteflika is sinds 1999 president van Algerije en werd twee keer herkozen. Google heeft de internetnieuwsdienst Wavy gekocht. De internetgigant zou 23 miljoen euro voor de Amerikaanse online nieuwsleverancier hebben betaald. Wavy is pas een jaar oud. Het bedrijf biedt klanten op internet en de smartphone gepersonaliseerde selecties uit het nieuws aan. Dat in samenvattingen wordt aangeleverd. Daarbij gaat het naast nieuwsberichten ook om tweets en blogs over de actualiteit. Volgens analisten is Google vooral geïnteresseerd in de technologie die Wavy daarvoor gebruikt. In de eredivisie heeft Vitesse in het Gelderdoom met 3-1 gewonnen van Willem II. Door de winst van de Arnhemmers blijft de strijd om de tweede plek die recht geeft op de voorronde van de Champions League spannend. Want ook PSV en Feyenoord wonnen dit weekend. Feyenoord verpletterde vanmiddag in de Kuip Heracles met 6-0. De overige uitslagen van vandaag. Pek Zwolle verloor op eigen veld met 2-1 van FC Utrecht. En FC Twente versloeg NEC met 5-2. Het weer. Vanavond klaart het op, maar vannacht komt er vanuit het westen geleidelijk meer bewolking... waaruit het later gaat regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten... en smiddags is het weer droog en is de zon af en toe te zien. Voor ongeveer 12 graden. Op Koninginnedag blijft het droog en is het zonnig. Middeltemperatuur dan 12 tot 14 graden.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 You carry protection, now will your heart go on like Celine Dion? Come a chameleon, yeah, straight from the top of a dome. As the rock Bitch, just dollars van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.